Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een van de presidentskandidaten van Ecuador is doodgeschoten. Fernando Vicencio werd na een politieke bijeenkomst aangevallen... en drie keer in zijn hoofd geschoten. In het ziekenhuis overleed hij. De aanval gebeurde in de hoofdstad Quito. Volgens lokale media raakten nog acht anderen gewond. Vicencio stond bekend als een van de felste bestrijders van corruptie in het land. De verkiezingen voor een nieuwe president zijn over tien dagen. Op een vakantiepark in Hinderlopen in Friesland is een chalet ontploft. Het huisje stond er pas net en was net één dag aangesloten. Er was niemand meer binnen, wel raakte een buurvrouw gewond. Het chalet is volledig verwoest en er lagen brokstukken verspreid. De brandweer vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. Het vakantiepark is na de explosie direct gesloten. Alle aanwezige gasten zijn naar andere vakantieparken gebracht. De Verenigde Staten gaan, investeren in de eh, gaan investeringen in de Chinese techsector beperken. Het gaat met name om investeringen in de chipsector, kunstmatige intelligentie en quantumcomputers. Sommige investeringen worden verboden en andere investeringen moeten eerst worden goedgekeurd door Washington. Volgens president Biden is het geen economische maatregel, maar is het nodig om de nationale veiligheid te garanderen. Experts verwachten dat de maatregel pas volgend jaar ingaat... en dat vooral investeringen voor militaire doeleinden worden beperkt. De Amerikaanse muzikant Sixto Rodriguez is overleden. Hij was bekend van Searching for Sugar Man... de Oscar-winnende documentaire over zijn leven. Rodriguez bracht in de jaren 60 en 70 muziek uit die aanvankelijk niet goed aansloeg. Later werd hij, zonder dat hij het zelf wist, populair in Zuid-Afrika... Zijn kritische teksten sloegen aan bij de anti-apartheidsbeweging in het land. Sixto Rodriguez was 81 jaar. Het weer, is een graad of 9 en de komende dag een mix van zon en wolkenvelden.